Uit onderzoeken komt naar voren dat het omkopen van ambtenaren in Nederland weinig voorkomt... Maar de Rijksrecherche vermoedt dat de bekende gevallen maar een topje van de ijsberg zijn. In Nederland heeft het merendeel van de bekende corruptiegevallen te maken met de bouw en vastgoed. Maar in Duitsland spelen bouwbedrijven maar in een kwart van de gevallen een rol bij de omkoping. Daar zijn ook technologiebedrijven, transportbedrijven en medicijnenfabrikanten er vaak bij betrokken. De Rijksrecherche vermoedt dat dit ook in Nederland zo is, maar dat het niet bekend is. De omroepen zijn het onderling eens geworden over een jaarlijkse bezuiniging van 50 miljoen euro. Door doelmatiger te werken, het aantal omroepbedrijven te beperken tot hoogstens 8 en programma's te schrappen, moet dat bedrag kunnen worden bereikt. De afzonderlijke omroepen nemen 25 miljoen voor hun rekening en het overkoepelend orgaan, de Nederlandse publieke omroep, de andere helft. De omroepbazen hebben hun plan deze week besproken met minister Van Bijsterveld, die mediazaken in haar portefeuille heeft. Het kabinet wil in totaal 200 miljoen bezuinigen op de publieke omroep. De omroepen zeggen dat het onvermijdelijk is om programma's te schrappen. Ook zal het aantal digitale kanalen en websites verminderd worden. De gevolgen voor het personeel zijn nog onduidelijk. De politie heeft in een loods in Snakkerburen bij Leeuwarden 7000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Volgens de politie is het een van de grootste vuurwerkvangsten van de afgelopen jaren in het noorden en was er sprake van groot explosiegevaar. Naast het vuurwerk in de lood stonden zuurstofflessen en een gevulde brandstoftank. Na anonieme tips werd op de A32 een man van 68 aangehouden. Hij leidde de politie naar de loods met het vuurwerk. Daar werden nog twee mannen en een vrouw aangehouden.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 Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it this film.